4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet-vrijwillige seks veranderen. In de Tweede Kamer zei hij dat de zedenwetgeving nu op dit punt tekortschiet. Grapperhaus reageerde op een oproep van onder andere PvdA-kamerlid Kuiken en CDA'er van Torenburg. Zij wezen erop dat de rechter soms oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor seks tegen de zin van het slachtoffer. Als dat bijvoorbeeld iemand is met een verstandelijke beperking of iemand onder invloed van drunk of drugs. Zij vinden dat een verdachte voortaan moet aantonen dat er sprake is van vrijwilligheid... als er signalen zijn dat de ander niet duidelijk in staat is om in te stemmen. De Zwitserse bank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro gekregen voor belastingontduiking en witwassen. Het concern, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, heeft volgens de rechter rijke Fransen en anderen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. Dat zijn volgens de rechter criminele daden van uitzonderlijk ernstige aard. UBS gaat tegen de uitspraak in beroep. De Zwitserse bank heeft inmiddels een hele geschiedenis van boetes en schikkingen. Onder meer voor belastingontduiking door Amerikaanse klanten. Een voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum... die een man met een stok heeft geslagen, krijgt daar geen straf voor. De rechtbank zegt dat de vrouw niet strafbaar is... omdat ze langdurig werd gepest door een groep hangenjongeren. Een van de betrokken jongeren wordt ook vervolgd voor belediging. En in Queensland, in Australië, zijn met ingang van komende maand emojis, zoals een smiley, op de nummerborden van auto's toegestaan. In Nederland worden kentekens toegewezen. Australiërs konden zelf al de cijfers en de letters kiezen en de kleur van het nummerbord.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 Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean.